45 seconden gaat eh, het journaal beginnen. Mark, die voor 30 seconden gaan wij eh, naar het journaal luisteren. Dan is het 6 uur. En eh, daarna zijn we terug met de Weekend Dance. Heel veel nieuws en nog heel veel lekkere muziek. Maar zometeen dus eerst het journaal en dan, dan zijn we terug. En ja, we hadden veel interviews geregeld. Alleen iedereen zit op vakantie. Dat, hebben wij dan weer. Dat is ongelooflijk. Maar goed, tot zover het eerste uur van het weekend.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 om voor- en tegenstanders van de interimregering uit elkaar te houden. In Cairo zijn tienduizenden aanhangers van het leger naar het Tahrirplein gegaan... om hun steun te betuigen aan het huidige regime. In Nasser City, een buitenwijk van Cairo, zijn duizenden aanhangers van de verdreven president Morsi bijeengekomen om de vrijlating van hun leider te eisen. Dominique Strauss-Kaan moet zich alsnog voor de rechter verantwoorden voor seksfeestjes die hij organiseerde. De oud-voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds heeft volgens een Franse onderzoeksrechter aangezet tot prostitutie. Strauss-Kaan zou met zeven anderen een prostitutienetwerk hebben opgezet. De groep leverde prostituees voor seksfeesten over de hele wereld. Strauss-Kaan had ooit plannen om mee te doen aan de Franse presidentsverkiezingen, maar na verschillende seksschandalen trok hij zich terug uit de politiek. Delen van Leiden, Rijnsburg en Oegsgeest zitten al een paar uur zonder stroom... na een brand in een elektrische installatie in Leiden. Volgens netbeheerder Liander hebben ruim 7000 huishoudens geen elektriciteit. Ook doen op sommige kruispunten de verkeerslichten het niet. Ook het Leids Universitair Medisch Centrum is getroffen door de stroomstoring. Het ziekenhuis is overgeschakeld op noodstroom. De ambassade in Tunis adviseert Nederlanders die nu nog in Tunesië zijn om zich te laten registreren, zodat er in geval van nood contact kan worden opgenomen. Op de website van de ambassade staat een formulier waarop de toeristen hun gegevens kunnen invullen. Er is sinds de moord op de Tunesische politicus Brahmi erg onrustig in Tunesië. Duizenden mensen zijn de straat opgegaan, winkels en banken zijn gesloten en vluchten geannuleerd. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment duizenden Nederlandse toeristen in, Tunesië. Het weer opklaring en geregeld zon. De temperatuur loopt op tot 29 graden. Wel kans op nieuwe buien, mogelijk met onweer. Vanavond en vannacht overwegend droog met kans op nevel. Morgen eerst nog zonnig en broeierig warm. In de loop van de dag opnieuw kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. Het is niet druk op de wegen in de Randstad, maar toch een paar files. Op de A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen Beverwijk-Oost en het Rotterpolderplein 6 kilometer, na een ongeluk eerder vanmiddag. De A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid 4. De A16 Breda-Rotterdam bij het Zonzeel 3 kilometer en bij het Terbrechtseplein nog eens 3. En de A20 Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en het Terbrechtseplein 4 kilometer.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 Ja, een heel lekker plaatje met een lekkere bas erin. Dus eh, bereid je maar voor. Hier komt Nicki Minaj, Come on Cone. Mm. Mm. Bitches ain't serious, man, bitches delirious serious. All these bitches inferiors. I just pimp my interiors. I just pick up and go. Might pick up a hoe. Might give conversation if he kick up the dough. Never mind my money. Never mind my stats. Every bitch wanna be me. You can find them in sacks. Pink Friday, two million. Super bass, triple black. When you see me on Ellen, just admit that I'm winning. Do a show for Versace. They request me by name. And if they don't get naked, it just won't be the same. When I'm sitting with Anna, I'm really really sitting with Anna. Ain't a metaphor punchline, I'm really sitting with Anna. Front row with Oscar De La Renza posture. Ain't a bitch that could do it, not even my imposter. Put these bitches on lockout. Where the fuck is your roster? I pull up in that new new marinara imposter. Shake my head, yo, I'm mad. Ain't a bitch in my zone. In the middle of nowhere, I just feel so alone. Got the certification, cause it come with the stone. But this ice is so cold, it should come on the cold. It should come on the count. This shit come on count. Man, my eyes is so cold. This shit come on count. This shit come on count. This shit come on count. Cause my eyes is so cold. This shit come on gave. My commercial is CeeLo, but don't tell them I said it. Let's keep it on the D-Lo. If you need you a look, just put me on your song. But you know it'll cost about six figures long. But you bitches ain't got it. Where the fuck is your budget? Flying spurs for hers, mean I'm fucking above it. And I just got the ghost, and I'm calling it Casper. But that shit is so cold, it belong in Alaska. Why the fuck am I styling? I compete with myself. When you win against Nikki, you depleted your wealth and I'm not masturbating, but I'm feeling myself. Paparazzi's is waiting, cause them pictures are sell. Now don't you feel real stupid? Yeah, that's egg on your face. If you wasn't so ugly, I would put my dick in your face. dick in your face. Put my dick in your face. Shake my head, yo, I'm mad. Ain't a bitch in my zone. In the middle of nowhere, I just feel so alone. Got the certification, cause it come with the stone. But this ice is so cold. Ja, door Nicki Minaj. We kennen haar wel. Uh, met de... Eh, hoe heet het nummer weer? Kom aan de Oké. Okay. Gaan we luisteren tussendoor naar Stromae en uh, eh, Papouti.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 <laughs> Altijd jammer dat ze zo'n lange outro hebben. Wat zeg je? Jammer dat ze zo'n lange outro hebben. Ja. Denk je wat het is, een outro? Ja, dat die eh, te lang duurt om af te lopen. Ja, dat die nog een half jaar duurt voordat die eh, eindelijk ja, klaar is. Ja, dat vind ik ook niet. Je had nog een nummer, hè? Ja, Ellie Golding met uh, High for This. En waar zijn, ze heeft toch ook wel een heel ander bekend nummer? Uh, Burn nu, bedoel je? Ja, ze zou maar kunnen, ja. Ja, ja, die is ook wel lekker, maar deze is nog lekkerder. Dan gaan we er even naar luisteren. Ja. Don't be scared. Ja, hè? Ja, ik heb wel smaak. <laughs> Maar ja, daar ga ik iets tegenover zetten. Oké, ik ben benieuwd. Een, goed nummertje. Een battle. Ja. <laughs> Kom maar op. Nou, ik wacht, ik wacht heel even tot ze eh, klaar is met, eh, met spelen. Oké. Ellie Golding heet ze. Um, onthoud die naam, zou ik zeggen. Als je ja. er nog niet kende. Het is Animal en dat is onze weekend dance En het is van Martin Garrix. En hij treedt geloof ik nou, over twee weken op eh, bij Bloemendaal. Oké. Okay. als het goed is bij Fuel. En eh, met vele andere DJ's. Eh, dat als je zin hebt, kan je er naartoe gaan. Maar als je er niet zin in hebt, dan blijf je lekker thuis. Ja, nee. En dan luister je naar dit programma. Ik zou zeggen, ga erheen. Ja? Ja. <laughs> maar goed, eerst Animals van Martin Garrix. Martin Garrix en uh, Animals. We hadden weer een verzoekje en dat is... Uh... Ga je klaar in. Dat zijn niet de kraaien, want die hebben we al aan het begin gehoord. Hoezo dan? Even kijken. Hoezo? Daar zijn ja, Dat is, uh, wat is het ook weer? Bas, of base van, van Chesto. Zullen we maar meteen gaan, gaan luisteren? Ben benieuwd, ik ben benieuwd. motherfucking face in your mother, mother, motherfucking face. Let me hear you. That's what I'm talking about this evening. Bye. talking about this grote vriend DJ Chesto. Twee seconden. Voor eh, een ander nummertje, want eh, dit nummer duurt eh, bijna 9 minuten. Dus dat duurt wel eventjes. Ja, wat een rust. we gaan meteen door met de Party Squad en Oh My. Música Gewoon Nederlands, toch? Ja, Party Squad is gewoon Nederlands. Ja. We gaan eh, eigenlijk meteen door met de. Eh, I Love It. Ja. Blijf lekker deze, hè? I push your eh, things down the stairs. Ja. I love it. nog steeds een grote hit overal in de wereld. Het is ongelooflijk dat het al zo lang zo goed gaat met het nummer. Ja. Het is ook wel een, eh, een heerlijk nummer, hè? Als het ja, ik vind hem echt eh, lekker, ja. <laughs> ik vind het ook wel... Dat is een goed nummer, dat is een goed nummer. Ik kom uit de jaren 90, dus... Eh. <laughs> Ja, dan, dan spreekt het wel een beetje aan. Nou, het is de jaren 90 met nu, hè? Ja. Dus dat is een een goede mengeling. ik weet niet of je het al hebt gehoord, maar in India hebben, hebben mensen daar een aantal planeten die wij wel kennen. Zoals uh, eh, Jupiter, of Jupiter, dat is een biermerk, dat is heel anders. Jupiter en, eh, en Venus en eh, Mars en zo. <laughs> Hebben ze allemaal aangezien voor, voor rare planeten, of voor rare spionnen. Okay. En ze kwamen er vijf maanden later, dus een paar dagen geleden kwamen ze erachter dat het toch planeten waren, geen spionnen. dus <laughs> dat is wel bizar om, om daar achter te komen natuurlijk. En even kijken, is er nog meer leuk nieuws wat we kunnen melden? Ga heel snel even door, door de databank heen. Ja, over de trucks in Haarlem. Oh ja, de monster Ja. Vertel. 27 eh, en 28 juli in uh, patronaat in Haarlem. Mhm. Bij Theaterplein eh, zijn er trucks aanwezig. Dus, dus- dan kan je even gaan kijken naar trucks. Wel oppassen natuurlijk, hè? Ja. Anders lig je eronder. Ja, echt vet. En eh, aankomende zaterdag voor de voetballiefhebber, waaronder ik zelf, eh, is de Johan Cruijffschaal. Die wordt gespeeld eh, tussen twee Noord-Hollandse clubs, namelijk Ajax en AZ. Frank de Boer tegen gert van Beek en... kijk kijken, Siem de Jong tegen Viergever, noem het allemaal maar op. heel veel spelers. En, en, hij gaat sowieso naar Noord-Holland, de Johan Kruisschaal. Die is voor mij live te zien op SBS 6. Of je moet natuurlijk even nog kaartjes kopen via de Ajax of de AZ-site waar je van houdt. en dan, dan kun je daar naartoe nog, nog steeds. En eh, voor de rest hebben we nog, is er nog wat leuk nieuws. Ja, de Jeroen Blijlevers natuurlijk. Hè, we weten wel wie dat is. Weet jij wie dat is? Nee. Het is een oude wielrenner. Oké. Weet je wat wielrennen is? Eh, ja, tuurlijk. Keihard fiets op een fiets. <laughs> Ja. Ehm, die is eh, ontslagen door de Rabobankploeg. Omdat hij toch doping heeft gebruikt in 1998. Zal is ja, een terug. Er is ook zo'n dakloze die van Leger de Zeils. Die ging voor Leger de Zeils door heel Noord-Holland fietsen of zo. Had je daar wat van gehoord? Nee. Oh, nou, die heeft eh, geld opgehaald overal door het fietsen door heel Nederland heen voor uh, daklozen en zo. Ook op de wielrenner. maar ook veel geld heeft hij opgehaald, niet? Ja, volgens mij wel een paar duizend. Dat is, dat is netjes, goed gedaan. Ja. Eh, dan is anders. Miljoenen Chinezen kijken gisteren mee naar de open dag van Ajax. Uh, dat meldt AT5. Het Chinese televisiestation en het eh, programma Voetbal Dreams was op de open dag eh, van de Amsterdamse club aanwezig... om te filmen hoe deelnemers van een eh, talentenjacht streden om een stageplek bij Ajax. Want Ajax had in, in China hadden ze een tv-programma bedacht. En volgens de Telegraaf had dat tv-programma ongeveer 1,2 miljard mensen bereikt. Zo. Dus dat is ongeveer uh, een vierde van de wereldbevolking. Mm Dus dat is wel veel. Nee. Er waren trouwens op de open dag van Ajax 20.000 supporters aanwezig... Eh, die de eerste, een van de eerste openbare trainingen van Ajax dit seizoen Ja, en er is ook uh, eh, gay pride in Amsterdam hè, dit weekend. Dit weekend? Het. Ja. Dus eh, dat is ook leuk. Ja, altijd een feestje geloof ik, toch? Ja. En even kijken, hebben we nog meer wat leuks? Ehm, ik zag nog wat. Maar, oh ja. Ik was gisteren naar de film en die heette The Grown Ups 2. Ken je die? Ja, Grown-ups, ja. Die is leuk, ja. Als je, dan, als je, eh, als je echt verveelt dit weekend, nou, ja. nou niet, als je gewoon zin hebt om een leuke film te zien, ik zou daar echt naartoe gaan. Ja. Ik heb nog steeds eh, last van mijn buikspieren en mijn gezichtsspieren van het lachen, want wat daar allemaal in gebeurt, het is, eh, het is gewoon bizar en echt geweldig om te zien natuurlijk. Hoe heet die acteur ook weer? Uh, geen idee, maar hij zit ook in, in, Boy en zo. Dus ja, hij, hij, is echt leuk. Ja, het is ja. Een, een aanrader. Oké. Vorige week hadden we natuurlijk, wat was het ook weer, de internship. Nee, nee. Het is ook wel een grappige, eh, grappig film. En dan komen natuurlijk leuke films aan met eh, bijvoorbeeld World War Z en eh, dat soort films. Altijd leuk om te zien. Nee, ik wil The Purge. The Purge, die lijkt me wel vet. En dat is met? Dat, dat je een uur hebt of zo, voordat alle criminaliteit oh, ja, legaal ja, ja. is. Ja. Die vind ik wel vet. En welke je ook binnenkort hebt is weer een nieuwe film met Johnny Depp. Oh, Als er één goede acteur is, is het Johnny Depp natuurlijk. Ja, die is leuk. En die is ook binnenkort te zien op in elke bioscoop. Oké. En natuurlijk, eh, die dwingt ook voor de liefhebber weer Formule 1 in Hongarije. En uh, Friedel van der Garde, de Nederlandse Formule 1 coureur, heeft al gezegd dat hij eh, een stunt, net als in Monaco, weer een keertje wil gaan proberen. Dus wie weet, wie weet. Ja, en er is er natuurlijk nog steeds kermis in antwoord. Ja, tot wanneer blijft die? Weet je dat? 29 juli of zo. Oh, dus die staat er nog wel een uh, Goed. Um, even kijken wat we gaan draaien. Die push-up. Ja, gewoon push-up ja. dijen? Push gewoon push-up dijen. Huppakee. Die is zo leuk. Dat is een oude gouden. Ik ben benieuwd. vroegere jaren. Terwijl hier een motor uh, keihard voorbij... Nee, dat is natuurlijk muziek zelf, maar dat niet uh, we gaan dan eh, meteen door met twee rustige nummers. Lekker Nederlands. Best I Ever Had van Kevin DeGraw. Twee weken geleden nog de Weekend Hit. En daarna Paper Doll van John Mayer. gaan we luisteren. Heerlijk. Als ik het geluid zet natuurlijk, hè, want anders hoor je helemaal niks. En het is vervelend als je niks hoort, want je luistert om muziek te horen. Best I Ever Had, John. Of Kevin De DeGraw en John Mayer daarna met Paper Doll. Antarctica, saving Africa. I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, Take me home, I can't stand this place, cause there's too many hipsters and I just can't relate. You're my headphones. They groom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year, I think I clean my car. You're North Dakota. I think I love you, but don't even know ya. Hey, Massachusetts. Hey, Minnesota. I think I love you, but don't even know ya. Hey, Carolina. Hey, Oklahoma. I think I love you, but Kevin DeGraw. IJzerstuk jongens staan mijn vraagt. Best I ever had. Heerlijk. Perfect met dit weer, hè? Een beetje, een beetje zoel, zomeravond weer. Een beetje donkerder zijn, een kampvuurtje erbij. En dan eh, deze twee artiesten naast elkaar op, op een bankje. En dan eh, heerlijk met de gitaar. Je hoort Paper Doll van John Mayer. En uh, eh, dat is ook weer zo'n nummer waar je denkt van, oh wat lekker, wat lekker, wat lekker.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 <laughs> Zo, eh, dat is de vrije vertaling van. Um, ehm, ja, nog eh, een, een, een, verzoekje, tot slot. Ja, nog 10 minuten, dan zit het er alweer op voor mij en jou. Ja. Jammer genoeg. Dus hier komt de laatste knaller van mij. Tinder met de opzits. really in effect my day. Thunder. Cello Claw. Party Squad. Lekker nummer. In de house. Eh, even kijken, wat gaan we nog meer... Oh ja, oké, de, de, Engelse versie vind ik ook nog wel leuk.